Ze hebben gevochten en de politie bedreigd en opgejaagd. De straffen zijn lager dan de eisen, want de rechter vindt een meldingsplicht bij risicovolle evenementen een te zware straf. In de Tsjechische wintersportplaats Zacher is een Nederlandse man om het leven gebracht. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Twee Nederlandse jonge mannen zijn gearresteerd. Ze worden nu verhoord en binnenkort voorgeleid. Buitenlandse Zaken wil niets zeggen over de woonplaats en de leeftijd van de betrokkenen. Het proces tegen de Hofstadgroep moet over. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Het OM was in cassatie tegen een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag gegaan. Dat veroordeelde hoofdverdachte Jason W. tot 15 jaar cel... maar bepaalde ook dat de Hofstadgroep geen terroristische en criminele organisatie is. De Hoge Raad vindt de criteria waarmee het Hof tot dat oordeel kwam te beperkt. Een ander gerechtshof moet de zaak nu overdoen. Thuishulp Monique B. is veroordeeld tot levenslang... omdat ze een bejaarde vrouw met 50 messteken heeft doodgestoken. Daar was 18 jaar cel geëist. De rechter gaf haar een hogere straf... omdat ze niet wilde meewerken aan onderzoeken. De rechter is daarom bang voor herhaling als de thuishulp vrijkomt. Monique B. werkte bij de oude vrouw in Den Haag en was uit op haar geld. Bokken op bedrijven die zijn besmet met Q-koorts worden niet gedood. De ministers Verburg en Klink volgen daarmee de wens van de Tweede Kamer. Oorspronkelijk wilden de bewindslieden dat de mannetjesdieren wel werden afgemaakt... omdat ze bij het dekken vrouwtjes kunnen infecteren. Maar de Kamer vindt de maatregel niet nodig... en wil wachten tot de dieren individueel zijn getest. Het weer bewolkt een periode met regen. Later vanavond en vannacht enkele winterse bijen. De temperatuur ligt iets boven nul. Dit was het NOE.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 Please take my hand. Please take my hand. Please take my heart. You know it. sake, dear. For God's sake, dear. gedaan heeft aan het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Life. Dit is 20 jaar ZFM.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 I take that price and realize that's in your eyes. The world is mine. I've lost my fear. to what that If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep, cause they fill the open air and leave teardrops everywhere.